Een Kroatische nieuwszender stond daar toevallig live te filmen toen het gebeurde. Ako mogu primijetiti upravo eh, po Er zouden gewonden zijn gevallen en er is ook veel schade. Gebouwen zijn ingestort en daken en gevels zijn kapot. Het Rode Kruis in Kroatië noemt de situatie zeer ernstig. Het commerciële testbedrijf Corona Test Servers moet elke week 10.000 euro betalen als ze niet beter schoonmaken. De inspectie kwam er twee weken geleden achter dat de boel niet goed genoeg wordt gereinigd na elke test. Dat is wel belangrijk, vertelt collega Rinke van der Brink. Dat je niet, als ik bijvoorbeeld positief getest ben, vervuiling krijgt... waardoor de volgende, jij bijvoorbeeld, die getest wordt, ook positief is... terwijl dat niet het geval is. Dus dat moet heel hygiënisch gewerkt worden. Testlocaties in Utrecht, Almere en Badhoevedorp waren niet schoon genoeg, bleek uit die controle. Een rouwende zwaan in Duitsland heeft tientallen treinen opgehouden. Het dier was zijn partner kwijtgeraakt Waarschijnlijk was zij tegen een stroomkabel gevlogen en overleden. Het mannetje bleef op het spoor bij haar lichaam zitten en moest uiteindelijk door de brandweer worden gevangen. 23 treinen stonden toen al een uur stil. En er komen stapels warme winterjassen binnen voor daklozen in Leeuwarden. Het festival Welcome to the Village zamelt ze in. Op de een of andere manier zijn heel veel ja, textielleveranciers... Eh, die normaal gesproken ja, aan dit soort opvangen spullen leveren... zijn heel erg vastgelopen. Dus toen hebben we dit eigenlijk in een paar dagen uit de grond gestampt. Van ja, wij hebben niks te doen, <laughs> wij hebben vakantie. Van, eh, we hebben een kantoor, we hebben ruimte, waarom niet? Ja, er komt allerlei warm spul binnen. Broeken, warme truien, ehm, een slaapzak speciaal voor de winter... Eh, een sjaal en twee winterjassen. En in één dag is de stapel al zo groot dat ze denken dat ze de boel overheen heel Nederland moeten uitdelen. Dat er binnen een uurtje genoeg binnen was voor alle daklozen in Leeuwarden. Krijg je het weer nog? Vanmiddag blijft het grijs. Vooral in het midden van het land valt de regen. Soms ook wat natte sneeuw en het is 2 tot 6 graden. Morgen heb je ook kans op buien en het wordt dan ietsje zachter, 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A9 Diemen richting Alkmaar staat er een file tussen afrit AMC en Aalsmeer van 3 kilometer.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 with Gevoel van hoop en samen, waar heb je dat gelaten? Kan jij dat zien? Weet jij misschien? De lockdown vanaf maart, ken een paar mooie momenten. Maar de winter voelt alleen, alleen wanneer begint de lente. Kan jij dat zien? Weet jij misschien? aan de horizon ooit een stip. Ik heb je zo gemist. Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees. Verschilt met de dag wat erover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is? bij elkaar. Niets voelt nog hetzelfde, ook niet de muziek. Ik mis het samen zingen, ik mis jou en het publiek. Voel jij dat ook? Mis jij dat niet? Wat laat de aarde draaien? Wat houdt ons op de been? Dus zend ik al mijn liefde naar jou dwars door alles heen. Voel jij dat ook? Doe jij dat ook? In een jaar waarin de afstand groter werd. In de straat op het plein, er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkookpan valt de smaak soms weg. Maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardbol. Met dezelfde akkoord dezelfde letters in het alfabet. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar? Ik wil een jaar vol nieuwe dagen, vol met nieuwe kansen. Misschien een festival waar we samen kunnen dansen. Wil juichen naar de finish, proosten met een vriend. Klappen voor degene die het weer hebben verdiend. Ik wil over grens, reizen naar de zon. Herenigd zijn met mens. Maar voor nu, voor nu. 2020, ik ga verder. Genoeg gediscussieerd. Ik richt mijn blik naar voren. En ik heb veel van je geleerd, maar we moeten door. Met het hoofd omhoog. disease. radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. won't break it twice. That's all I have to say. Please stay away. I'm isolating locally You overreact while you lied. Please tell me what I've done to earn this gunshot. Hate me for my heartbeat from my nose bullseye, I suppose I'm still standing is real, hurts but doesn't kill. I am ready.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 allemaal fijne dagen en een voorzitter.